Dat melden verschillende Amerikaanse media op gezag van bronnen binnen het Witte Huis. Ambassadeur Eikenberry zou zijn zorgen hebben geuit over het onvoorspelbare gedrag van de Afghaanse president Karzai en de corruptie binnen zijn regering. Eikenberry is bijna een jaar ambassadeur in Kabul. Daarvoor was hij anderhalf jaar lang de hoogste Amerikaanse commandant in Afghanistan. Obama praat al enkele weken met zijn nationale veiligheidsteam over het sturen van extra troepen. Amerikaanse generaal McChrystal heeft Obama opgeroepen tienduizenden extra militairen te sturen. Volgens McChrystal dreigt de Afghanistan-missie anders te mislukken. Obama neemt naar verwachting binnen enkele weken een besluit. De gemeente Amsterdam is onvoldoende geïnformeerd over de risico's van de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Ze waarschuwen dat het boren van de metrotunnel op veel plekken tot veel meer schade kan leiden dan wordt aangenomen boren van de tunnel moet in het voorjaar beginnen en de onderzoekers dringen erop aan woningen en winkels langs de metroroute verplicht te ontruimen. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die opdracht gaf tot het onderzoek, noemt het boren van de metrotunnel onverantwoord. De vereniging wil dat de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw onderzoekt wat de risico's zijn van het project. Minister Eurlings gaat iets doen aan de geluidsoverlast van de treinen op het HSL-traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Veel omwonenden hadden geklaagd over het lawaai. Uit onderzoek van TNO blijkt dat vooral de treinen die nu tijdelijk op het traject worden ingezet geluidsoverlast veroorzaken. Ze maken twee keer zoveel lawaai als de hogesnelheidstrein Thalys, waar de HSL-lijn eigenlijk voor is ontworpen. Eurlinks laat de verouderde treinen nog deze maand aanpassen. Het weer vanuit het zuiden gaat het de komende uren regenen. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden en midden van het land de zon door. Dan wordt het zo'n 13 graden.